P. verbleef in de kliniek in Den Dolder toen hij Anne Faber doodde. In maart kwam er een vernietigend rapport naar buiten waarin stond dat de behandeling van P. in Vught en in Den Dolder ernstig tekortschoot. De familie van Faber noemt het respectloos dat de man onder wiens leiding grove fouten zijn gemaakt nu bij de kliniek in Den Dolder werkt. De Verenigde Staten sturen oorlogsschepen naar het Midden-Oosten. Nationaal Veiligheidsadviseur Bolton noemt het een antwoord op een aantal verontrustende en escalerende aanwijzingen en waarschuwingen. Hij zegt niet wat de precieze aanleiding is voor het besluit, maar de VS is volgens Bolton niet uit op een oorlog. De amerikaanse iraanse verhoudingen zijn al tijden slecht. Vliegtuigbouwer Boeing wist al ruim een jaar voordat een toestel van het type 737 MAX neerstortte van een probleem met een waarschuwingslampje in de cockpit. Uit intern onderzoek kwam naar voren dat het euvel niet gevaarlijk was voor de veiligheid. Bij de crashes met 737 MAX-toestellen in Indonesië en Ethiopië speelde vermoedelijk een softwareprobleem een rol. Of het slecht functionerende lampje daarbij ook meespeelde is nog onbekend. Het cruiseschip op Curaçao met een bemanningslid met mazelen aan boord... blijft nog zeker tot woensdag in quarantaine. 277 passagiers en bemanningsleden met allerlei nationaliteiten... moeten aan boord blijven. Over een paar dagen weet het RIVM in Nederland aan de hand van bloedproeven... of de ziekte zich aan boord heeft kunnen verspreiden. Het weer nog van tijd tot tijd zon, maar ook wolkenvelden met enkele buien... en een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt hooguit 11 graden. Morgen meer bewolking, af en toe een bui en ook dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.